just alive. delito. waar ik wil pakken stuur. Dus op jouw wil ik tekenen, welke koers ik varen wil, kan me niet misrekenen. Daar op de wijde zee, op de woeste paden, En ik kan het rood zijn, terug om thuis te varen. Ik zal de lichtjes schilderen.